Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie waarschuwt voor nepagenten. Dat zijn criminelen die bijvoorbeeld mensen opbellen met het verhaal dat er in de buurt veel inbraken zijn. Ze bieden aan om waardevolle spullen op te komen halen, zogenaamd om die in veiligheid te brengen. Maar die spullen die komen nooit meer terug. Deze politieman kent meerdere verhalen. Hele schrijnende gevallen. Ehm, we weten van mensen die al hun spaargeld, al hun erfgoeden, kunst, eh, alles eh, pinpassen, pincodes, alles kwijt zijn. Eh, in heel 2023 ging het om 400 incidenten. En half augustus van dit jaar zitten we al op 2400 incidenten. Dat is dus al een verzesvoudiging tot nu toe. Vooral ouderen zijn doelwit van de nepagenten. Mikael van elf en zijn moeder hebben een nieuwe aanvraag ingediend voor een verblijfsvergunning. De twee hadden ons land uiterlijk vandaag moeten verlaten. De moeder van Mikael komt oorspronkelijk uit Armenië. Hij zelf is in Nederland geboren. Over de zaak was een hoop te doen. Veel mensen vinden het onbegrijpelijk dat Mikael zou worden uitgezet naar een plek waar hij nog nooit is geweest. Tot de nieuwe aanvraag is behandeld, mogen de twee blijven. Treinreizigers parkeren hun fiets nog steeds vaak verkeerd, heeft het AD uitgezocht. Bij meerdere treinstations zijn megastallingen gebouwd, maar alleen in Amsterdam lijkt dat iets te helpen. Bij de acht grootste stations worden nog steeds jaarlijks bijna 160.000 fietsen weggeknipt... omdat ze ergens zijn neergezet waar dat niet mag. En een Belgische fotograaf heeft een record te pakken. Hij is gespecialiseerd in een apart genre. Philip doet namelijk fotoshoots onder water. Afgelopen weekend ging hij behoorlijk diep. Samen met zijn model ging hij naar een indoor duiktank in Polen van meer dan 45 meter. Een record dus, maar Philip wil nog dieper gaan. Een van de dingen is volgend jaar gaan we, eh, denk ik dat we zeker een poging gaan doen. Eh, als we het rondkrijgen... Eh, om dan zeker minstens 60 te gaan als het kan, zelf dieper nooit 100. Dat zou een mooie kap zijn. Hij wil ooit dus een shoot gaan doen op 100 meter diep. Mm, dat is wel lastig werken. Het model moet haar adem inhouden en dus is er maar weinig tijd om de foto's te maken. En hij kan als fotograaf onder water geen aanwijzingen geven. Het weer nog, een zomerse dag vandaag met veel zon. Overal strak blauw bij max 27 tot op sommige plekken wel 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De werkzaamheden aan de ringweg A10 veroorzaken files op de A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A10 de ring van Amsterdam tussen knooppunt Koenplein en Oud-Zuid 7 kilometer file en daar is de vertraging een kwartier.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 Eindhoven Airport heeft te kampen met een storing. Vliegtuigen kunnen er daardoor niet opstijgen of landen. Het is niet duidelijk wat er aan de hand is op de luchthaven en hoe lang de storing gaat duren. Het Israëlische leger is een grote inval begonnen op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens het leger zijn er antiterreuracties bezig in de steden Jenin en Tulkarm... waar veel Palestijnse militanten zouden zitten. De elfjarige Mikael hoeft voorlopig het land niet uit. Er is een nieuwe aanvraag voor een verblijfsvergunning ingediend. Volgens het parool is het de bedoeling dat Mikael bij zijn vader gaat wonen... die al een voorlopige verblijfsvergunning heeft. Het weer, het wordt een zomerse dag. Temperatuur vandaag 27 tot 31 graden. Never won a pageant, never felt pretty, never looked like Cameron. Diaz was her last name, always been abandoned. Keep your head up, baby girl, this your anthem. There goes Hannah, showing up for banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You could point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. yeah. Is there anybody out there? She's really counting all your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now she could really use a shoulder Hanging on to the edge till it's over She's crying for your love tonight Lonely is hard to survive, she said took a look at him. Grew up mad and antisocial. Hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher. I can see him crying out, yeah. Is there anybody out there? He's really counting all your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now, he can really is a shoulder, hanging on to the edge till it's over.